Hij gaat over zo kant staat stadtouw, maar lap vijf gitaar in het Hij zei was voor eels en niet en het een gebaai der op de vrijkuur. Hij is een zunige pijter en hij gaat als een bischop keer. Maar als poos pinksten op een dag en dan man de koezen nooit meer. Maar als Poolskamp snel bij een dag valt, dan jukken om de koezen uit meer. wie gij jongen een te zoeken, dat helpt ons al meer als een brug. Wie toen op neurie omsten, want hij het laai even op brug. Hij had niks op met de bommels en een hand aan de giften vleer. Maar als Poosk en Pinkster op een dag valt, dan jukken om de koers koezen nooit meer. Maar als Poosk en Pinkster op een dag komt, dan jukken om de koers koezen nooit meer. Hij dachter eh, de koezen een slootje en hij kwakje wel de rijmeter voort. Zien zegen die hij nu daar joren en hij luiver een slij als een boot. De wind hij wordt krek nou zien over. hij roept al en ringte de beer. Maar als poos en pinksten nou op een dag valt, dan jukt de koezen uit meer. Maar als Poosken en Pinkster op een dag valt, den jongen de koezen uit meer. Zou hen de komiers de grauwpaal, of donker, zo achter het schuur. Verder is zijn geen over tuinbaan. ja vroeger was lang nooit zo duur. Met kip, kap, kogel, honden lopen, biervrouw kikker, wil komen we meer als poos en Pinksten op een dag valt, dan jukken de koezen uit meer. Maar als poos en Pinksten op een dag valt, dan jukken de koezen uit meer.